Mogelijk heeft hij banden met een buitenlandse terroristische organisatie. De man was van Liverpool via Schiphol op weg naar Antebbe in Oeganda. De Somalische Brit zat al in het vliegtuig toen hij werd aangehouden. De Nationale Recherche onderzoekt de zaak en doet verder geen mededelingen. Het olielek in de Golf van Mexico is definitief dichtverklaard. Vanochtend voerde oliemaatschappij BP een laatste test uit om vast te stellen of de oliebron ook onder grote druk dicht blijft. En dat bleek het geval. Het olielek ontstond in april. In vijf maanden tijd stroomde zo'n 800 miljoen liter olie in zee. In die tijd verloor BP 54 miljard euro aan waarde. Het olieconcern kan zich nu gaan richten op de gevolgen van de olielekkage. Toerisme en de visserij leiden veel schade. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten weigert een reis van Israëlische lokale bestuurders naar Nederland mede te organiseren. Struikelblok is dat er onder hen ook burgemeesters zijn van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Het was de bedoeling dat volgende maand ongeveer 30 Israëlische bestuurders op werkbezoek zouden komen, maar het bezoek is nu van de baan. In de eredivisie voert Ajax nu alleen de ranglijst aan. Ajax won in de Kuip met 2-1 van Feyenoord, terwijl medekoploper PSV niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Roda JC. AZ boekte zijn eerste overwinning van het seizoen. In Nijmegen versloegen ze NEC met 1-0. Utrecht won met 3-2 van VVV. En de wedstrijd Heracles Twente is begonnen om half vijf. Het weer vanavond in het noorden bewolkt en licht regenachtig. In het zuiden is het wisselend bewolkt en droog.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 too is gonna Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Lieve help Daan, je verrast me gewoon aan. Ja goed hè, wat gezellig hè. <laughs> ik eh, zat met uh, van Robbie eventjes te kwebbelen. Ja dat weet ik. Over gisteravond. <laughs> dat was niet de bedoeling eigenlijk. Was het bij je gezellig of niet? Nou, daar wil ik eh, wel wat over zeggen, maar niet over oh, eh, microfoon. Goed? Oké, is goed. Dat nou, zo meteen. Wie was dit? Dit, uh, Manfred Mann uiteraard. Blinded by the Light in 1975. Een hele grote hit van Manfred Mann's Earth Band. Een toetsenist uit, geboren in Johannesburg, Zuid-Afrika, in 1940. Wat gaan we vanavond doen? Nou, ik, ik, we gaan vanavond een heleboel originele nummers draaien. Lange nummers. Met name dat wordt langer, dat moet je even in de gaten houden. Die eigenlijk bijna nooit gedraaid worden. Bijvoorbeeld het volgende nummer, dat is van Fleetwood Mac, Oh Well. En normaal gesproken hoort hij op de radio part 1, maar wij gaan ook part 2 erbij draaien. En dat soort dingen. Eh, de lange versie van bijvoorbeeld Led Zeppelin, Stairway to Heaven. De lange versie van Bohemian Rhapsody. Eh, dat soort dingen gaan we vanavond voor u doen. En eh, ik hoop dat u daarvan geniet. Ik denk dat er een hoop luisteraars zijn die dat wel erg prettig vinden. Het zijn allemaal oude rocknummers en dat soort dingen. En eh, laten we zeggen van, eh, laten we het volgende doen dan. We, gaan er gewoon een hele gezellige avond van maken. Jawel, zeker. Rubberen Robby is erbij. Ja. Daan is erbij.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 En Bob Brunning, bas. Dit was OL part 1 en 2. Dat van, met name dat laatste gedeelte, dat hoor je bijna nooit op de Nationale Radio. Wel hier bij CFM... Golden CFM moet ik eigenlijk zeggen. Want dat is natuurlijk ons programma, Daan. Laat ja, eerlijk zijn. Altijd gezellig. Altijd leuk. Goeie muziek. Echt goede muziek. We gaan eh, een nummer draaien van eh, Booker T en de MG's. Ja, en daar ben ik altijd heel erg gecharmeerd van. Het is weliswaar over het algemeen instrumentaal, ook dit nummer. Maar het is wel heel erg lekker hoor. Luistert u naar Melting Pot, een nummer uit 1971. En ook weer een heel lang nummer. Ja, ja Joop. Heerlijk hè? Oh man, die kan je gewoon bij dicht dan. We gaan hier, we swingen onze pampen uit hier ook. Nou, dat vind ik ook weer overdreven. Ah ja, wel man. <laughs> het is wel lekker. Echt wel. in ieder geval. man. Laten we eerlijk zijn. Ik, ik zie jou swingen hier ja, nou, daar zit wat in eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, dit is muziek met, met het Hammond B3-orgel. En ik, ja, ik ben daar helemaal gestoord van. Ik hou ervan. Het is eh, heerlijke muziek. En ik hoop ook dat eh, uw luisteraar daarvan eh, van geniet. we hebben in ieder geval ons best gedaan om hele mooie nummers uit onze ja, te halen. Die heel erg lang zijn. Het volgende nummer, ja, dat kent u vast en zeker. Het is het nummer Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Een nummer eh, opgenomen in 1971 eh, op het eh, LP Led Zeppelin 4. En het staat al, bijna altijd heel hoog genoteerd in de top 1000 van elk jaar. Hier is Led Zeppelin met Stairway to Heaven. is echt gaaf. Ja, hele mooie muziek. Led Zeppelin. Uh, ik ken ook andere nummers van ze. En die wil ik ook nog wel eens een keer voor u draaien. Maar eh, dit is een van de mooiste nummers, denk ik. Stairway to Heaven. Van het album uh, Led Zeppelin nummer 4 uit 1971. Stairway to Heaven. We gaan door met ja, een nummer dat bijna iedereen kent. Het kan ook niet anders. Het heeft jaren nummer 1 gestaan in de top 1000 van bijna alle jaren. Het nummer is eh, Bohemian Rhapsody van, eh, natuurlijk van Queen. Een nummer uit 1975. Eh, Laten we maar naar gaan luisteren dan. Want dit is echt... dit zingt iedereen mee. Komt ie aan. landslide no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.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 <laughs> dat, is, uh, is klassieke muziek zelfs. maar goed, daar hebben we het vanavond niet over. Dat is, daar is een ander programma voor. Queen, Bohemian Rhapsody uit 1975. Jawel, ook een lekker lang nummer. Het volgende nummer is ook heel erg lang. Het is, zal niet al te bekend zijn bij een heleboel mensen, maar de kenners kunnen het waarschijnlijk wel eh, waarderen. Het is uh, Haitian Divorce, oftewel het eh, Haitiaanse scheiding van Steely Dan, 1973. zeg het Het begint een beetje gezellig te worden, want de heren van het eh, volgende programma... die eh, beginnen een beetje... Knockout eh, ja, FM. Kijk, kijk, ze nou staan, zeg. Stoere beginnen hier eh, binnen te druppelen. Maar dat is van latere zorg. Ehm, eh, helaas voor jullie zal ik er niet naar luisteren. <laughs> muziek is niet mijn smaak, maar dat is weer wat anders. We gaan er door met de nummer. Ja, echt voor Daanse vader. Eh, niet per se zo uitgezocht, maar hij, ik denk dat hij het geweldig vindt. Het zijn de Temptations, een groep uit 19, ja, we jaren 60. een van de eerste soul bands uit Amerika.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 We gaan nog een klein nummertje, een stukje draaien van een eh, heel mooi nummer van eh, Peter Frampton. Eigenlijk is het een nummer van George Harrison, oud opgenomen tijdens het concert van Bangladesh. While My Guitar Gently Weeps, een nummer uit 1975. In ieder geval was het wel het programma weer. Ja. Eh, over twee weken zijn we er weer. Ben jij er dan nog, Daan? Ja, daar ben ik er nog. Godzijdank. Oh. En ik gewoon nu weer schuiven.